Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Een kwart neemt een telefonische spoedoproep niet binnen de verplichte termijn van 30 seconden op. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft dat onderzocht. Alle 4400 huisartsenpraktijken in Nederland kregen via de spoedlijn een telefoontje van de inspectie. Vooral in de middaguren blijkt de bereikbaarheid van die spoedlijn onder de maat. Ook blijkt dat artsen in de steden slechter bereikbaar zijn dan artsen op het platteland. De praktijken die niet aan de eisen voldoen krijgen twee maanden de tijd om de bereikbaarheid te verbeteren. Lukt dat niet, dan volgt een boete van 2000 euro per week. In Naardenbussen is een politiechef tot de orde geroepen omdat hij agenten had gevraagd op één dag zoveel mogelijk bekeuringen uit te schrijven. Het wijkteam had volgens de chef pas 250 bonnen uitgedeeld en dat moest er aan het eind van het jaar 2000 zijn. De agent met de hoogste score zou een prijs krijgen. Volgens de korpsleiding Vechtstreek is het geen beleid om met bonnenquota te werken en gaat het om een onhandige individuele actie van een wijkteamchef. De gasunie heeft jarenlang te hoge tarieven in rekening gebracht bij de energiebedrijven voor het transport van gas. Volgens de Nederlandse mededingingsautoriteit gaat het om zo'n 1 miljard euro. De tarieven van de gasunie zijn gebaseerd op de waarde van de onderneming en die is te hoog ingeschat, zegt de NMA. De kartelwaakhond onderzoekt nog of en hoe er moet worden terugbetaald. In het noorden van Afghanistan zijn bij een protest tegen de NAVO doden gevallen. Berichten lopen uit een van twee tot tien doden. Enkele duizenden mensen demonstreerden in de provincie Tagar tegen een NAVO-aanval van gisteren. Daarbij vielen vier doden. Volgens de NAVO waren het gewapende opstandelingen uit Oezbekistan, maar de Afghanen zeggen dat het onschuldige burgers waren. Het weer, periode met zon in het oosten, kleine kans op een bui. De temperatuur loopt een van 17 graden in het westen tot 20 in het binnenland. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat tussen knopen de Bresseplein en de Van Briedenoordbrug een file van 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht.